van Kam met het NOS Journaal. De helft van de mensen met een migratieachtergrond... die al lange tijd in Nederland wonen of hier zijn geboren... ervaart Nederland niet als gastvrij. Dat staat in een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Veel mensen ervaren uitsluiting, discriminatie... en hebben weinig vertrouwen in de politiek. De tweede generatie mensen met een Turkse, Marokkaanse... Surinaamse en Caribisch-Nederlandse achtergrond... doen het qua opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt goed... maar zeggen vaker met de uitsluiting en discriminatie geconfronteerd te worden... dan hun ouders. De Franse vakbond CGT is niet akkoord met het aanbod van Total Energies om rond de tafel te gaan. De brandstofacties zullen daardoor zeker tot woensdag doorgaan. De acties vallen samen met stakingen bij twee raffinaderijen van ExxonMobil... waardoor een derde van de Franse pompstations inmiddels zonder brandstof zit. Volgens de vakbond is er sprake van chantage door het olie- en gasconcern. ExxonMobil had namelijk aangeboden de jaarlijkse loononderhandelingen... eerder te laten plaatsvinden op voorwaarde dat de vakbond zou stoppen met staken. Een tropische storm heeft aan zeker 19 mensen in Midden-Amerika het leven gekost. Onder meer in El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers. Autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker 9 doden, onder wie 5 militairen. In het land zijn 830 mensen geëvacueerd vanwege de storm. Vijf anderen kwamen in Guatemala om het leven toen het huis waarin ze schuilden werd bedolven onder weggespoelde aarde. De cabaretiers Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka... zijn de winnaars van de polifenarios Prijzen voor beste cabaretvoorstellingen. Werden vanavond uitgereikt in Theater Diligentia in Den Haag. Tim Fransen won in de categorie Engagement voor zijn voorstelling De Mens en Ik. Richard Groenendijk in de categorie Entertainment met Voor Iedereen Beter. En de prijs in de categorie Kleinkunst ging naar Alex Roeka... voor zijn voorstelling Nieuwe Dromen. Het weer, het koelt flink af met minima van 8 graden aan zee tot 2 graden in het binnenland. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zand elke maandagavond. Play it loud op ZFM Zandvoort. Rockband Nirvana is currently he was a suicide at the age of 27. More now from NBC's Brian Williams. Kurt Cobain's body was found inside a garage apartment adjacent to his Seattle home. Dead of an apparently self inflicted shotgun wound, police say a suicide note was nearby. He was among the most powerful voices of his generation, an originator of a music style and fashion called grunge, as lead singer for the hugely successful rock group Nirvana, which has sold 15 million albums worldwide. Kurt Cobain's tenure as a living rock and roll icon was brief and troubled. Just last month, a combination of alcohol and drugs left him in a coma from which he fully recovered. Cobain and his wife, singer Courtney Love, appeared ready to resume life at home with their two year old daughter. I think to his generation, he's the closest they've probably had to a John Lennon. His look was emulated by millions. His work, one critic said, was influenced by the violence, the drugs, and the diminished opportunities of an entire generation. Brian Williams, NBC News. Welkom terug bij het tweede uur van Play It Loud 90s Metal Top 80, waar ik de ontknoping van ga draaien. De laatste 10 beste nummers van dit decennium komen dit uur voorbij. En de nummer 10 hoorden jullie net na het nieuws van 12 uur... met daarvoor een nieuwsfragment dat eh, kort na de dood van Nirvana... frontman Kurt Cobain bekend werd gemaakt... Een tragische gebeurtenis wat plaatsvond rond 5 april 1994 in Seattle... en een shock was voor de fans van de band en de grunge muziek. Op nummer 10 stond natuurlijk hun grootste hit Smells Like Teen Spirit... van het succesalbum Nevermind. Dat verscheen in 1991. Het verscheen als belangrijkste single van het album... en werd een van de eerste grootste alternatieve rockhits ooit. Smells Like Teen Spirit werd verkozen tot nummer 9... op Rolling Stones lijst van de 500 beste nummers aller tijden. De rockgeschiedenis herinnert zich Kathleen Hanna van Bikini Kill... die de zin Kurt Smells Like Teen Spirit in spuitverf op een muur krabbelde... waar Kurt de titel aan ontleden. Sommigen zeggen dat Kurt het opvatte als een oproep tot een revolutie... in verwijzing naar de door Bikini Kill geleide Riot Girl beweging. Maar volgens producer Butch Vig vond Kurt de uitdrukking juist dom... en betekende het eigenlijk helemaal niets. Later werd echter onthuld dat Henna verwees naar het merk deodorant dat werd gedragen door Kurt's toenmalige vriendin... en Hannah's toenmalige bandgenoot Toby Veil. In een interview met Rolling Stone uit 1994 zei Cobain... Ik probeerde de ultieme popsong te schrijven. Ik probeerde eigenlijk de Pixies na te doen. Ik moet het toegeven. Toen ik ze voor het eerst hoorde had ik zo'n sterke band met die band... dat ik in die band had moeten zitten. Of in ieder geval een Pixies coverband. We gebruikten hun gevoel voor dynamiek. Zacht en stil en dan luid en hard. Na de dood van Kurt Cobain was het gedaan met Nirvana... en viel de band in 1994 uit één. Dave Grohl richtte zijn eigen band op, de Foo Fighters... en zette de grunge-stijl voort. En Chris Novoselic vormde de band Sweet 75 in 1995... en later ook nog eens Ice Drift in 2002. Maar gaan we nu van een muzikaal trio door naar een negenkoppig metal instituut genaamd Slipknot. Dat in 1999 enorm succesvol werd dankzij hun titeloze debuutalbum en mede dankzij de singles Wait and Bleed en Spit It Out. Het album kreeg dubbel platina en piekte op nummer 51 in de Billboard 200. Het werd het best verkochte album voor de band tot nog toe en zelfs gezien als beste debuut van de laatste 25 jaar door Metal Hammer. Van dit debuutalbum vinden we niet de beide singles op nummer 9... maar de track Surfacing. Net als de andere nummers op het album gaat het over misantropie en haat. Zoals voormalig bassist Paul Gray ook al zei tegen zijn fans... Kortom, we dragen het op aan de kinderen als een nieuw volkslied. Het is onze manier om te zeggen... maak je geen zorgen over iedereen, maak je alleen zorgen over jezelf. Maak je geen zorgen over de mensen die oordelen... Oh, en de mensen die op je afkomen met al het nepgezeik. Blijf bij waar je in gelooft. Welcome Activision. Further metal overload comes in the form of the latest news on Joe Satriani, Anthrax, uh, Alice in Chains, and the industrial music scene. And I'll also be announcing the winner of our Go Native in LA with Poison competition. Yes, two and a half hours of the only music that counts on the show that's always more than metal, Headbangers Ball. Slipknot Surfacing... waarin we lekker even konden uitrazen... kwam er weer zo'n herkenbare begintune voorbij... van een MTV-programma die we allemaal wel eens gezien hebben in de jaren 90... toen de zender nog goed was. Je hoorde eh, eh, de intro van MTV's Headbangers Ball. Dat begon in 1987 en in 1995 stopte met uitzenden. Doordat de grunge muziek, de popmuziek, de alternatieve rock- en rapmuziek in de 90 jaren populairder werd. Waardoor er dus grote twijfel ontstond of het programma nog wel interessant genoeg was. Het programma begon met het draaien van videoclips van bekende en obscure heavy metal bands. En bood ook een top 40 aan met beste metal songs, wat de show beroemd maakte. Ook de clip van de nummer 8, Black Hole Sun van Soundgarden... werd een grote hit op MTV dankzij zijn visuele effecten... en surrealistische en apocalyptische thema. Het ontving een eh, award voor Best Metal Hard Rock Video... tijdens de MTV Music eh, Video Awards... en een jaar later een Clio Award voor Best Alternative Music Video. Het nummer verscheen als derde single van het album Super Unknown uit 1994... behaalde wereldwijd meerdere top 10 posities en zelfs de eerste plek in IJsland. Maar ook in eigen land stond het zeven weken lang één in de Billboard Mainstream Rock Tracks lijst. In een Rolling Stone interview in 2014 zei Cornell... Als je de teksten van de verse leest is het een soort surrealistisch-esoterische woordschildering. Het was heel snel geschreven. Het was een stroom van bewustzijn. Ik probeerde niets specifieks te zeggen, maar ik schreef echt naar het gevoel van de muziek... en accepteerde alles wat eruit kwam. Voor de nummer 7 blijven we in hetzelfde jaar 1994... waar de industriële rockband Nine Inch Nails... met hun tweede album The Downward Spiral kwamen... en de single Closer van verscheen. Hoewel het nummer thema's als zelfhaat en obsessie behandelt... leidde het seksueel agressieve refrein tot wijdverbreide eh, verkeerde interpretatie van het lied... en gezien als een volkslust, eh, volkslied van lust, sorry, waardoor het uh, meest succesvolle single van Nine Inch Nails tot op dat moment werd... en de status van Trent Reznor bevestigde als industrieel rockicoon. Closer bereikte nummer 41 in de Amerikaanse Billboard Top 100, of Hot 100... nummer 25 in de UK Charts en nummer 3 in de Australische Single Charts. nummer 7. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to tell. Help me. The only uiteraard mag Metallica ook niet ontbreken in deze lijst... aangezien ze in 1991 hun commerciële doorbraak hadden bij het mainstream publiek... met de release van het titeloze album. Ook wel bekend als The Black Album... waarvan jullie het geweldige Enter Sandman hoorden op nummer 5. Eh, nummer 6, sorry. Maar het was natuurlijk de lead single van het zwarte album... en het meest gedraaide nummer op de radio. En ook hier heeft hij de lijst gehaald. En natuurlijk zijn er nog meer geweldige nummers eh, van Metallica... van dit zwarte album uiteraard ook. Set But True was een eh, geweldige plaat... maar de keuze is gevallen op het eh, geweldige Enter Sandman... dat natuurlijk gaat over nachtmerries en ja, monsters onder het bed. Dus ja, dat is altijd eng. Ook een perfect nummer voor ehm, ja, de volgende thema's... die gaan volgen in de, rond de Halloween-tijd natuurlijk. Daar hoor je later meer over... Eh, we gaan door naar de mannen van Sepultura. Daar zijn ze weer met hun tweede notering deze uitzending. Eerder nog hoorden we Refuse Resist aan het begin van het eerste uur. En nu gaan we het meest populaire nummer horen van de band... van het geweldige album en tevens laatste album Roots uit 1996... Hierna brak de band uiteen door ruzie onder de broers Cavalera... en richtte frontman Max een nieuwe band Soulfly op... terwijl de rest verder ging met de nieuwe zanger Derek Green. Derek Green sorry. Natuurlijk ook met Sepultura. Eh, maar eh, haalde het succes natuurlijk verder niet zonder Max. Eh, roots, Bloody Roots vinden we op nummer 5 in deze lijst. En terecht in mijn ogen. Ik vond het toen al een geweldig vet nummer toen het album net verscheen. En nog steeds kan ik ervan genieten. Max Cavalera zei het volgende hierover. Het gaat over in, je in jezelf geloven. Trots zijn op je afkomst. Trots op waar je vandaan komt. Echt krachtige, maar eenvoudige teksten. Dus het gaat er echt om dat je gewoon bij je eigen roots bent... en in je roots gelooft. nummer you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Those who died are justified. are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Uh! Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you And now you do what they told you. Machine nog één keer in deze lijst. Met een allerbeste notering van de 90s. Natuurlijk met het geweldige vette Killing in the Name van het titelloze debuutalbum dat in 1992 verscheen. Even lekker uit laten raten. Killing in the Name verscheen als eerste en belangrijkste single van het album... en met daarna nog de drie andere singles Bullet in the Head, Boomtrack en Freedom. Alle nummers op dit album bevatten politieke boodschappen... zo ook Killing in the Name, dat een protestsong was tegen politiegeweld. Net zoals eerder gedraaide Cop Killer van Bodycount... was dit nummer zes maanden na het geweldsincident tegen Rodney King geschreven... Ga door naar de nummer 3. Geen tijd te verliezen, want we willen weten welke plaat er op nummer 1 staat. Eerst gaan we weer terug naar het muzikaal geweldige jaar 1994... waar ook Machine Head met een debuutalbum kwamen. Getiteld Burn My Eyes en de daarop verschenen single The Vidian. Dat gaat over de Waco-belegering in 1993 eh, eh, eh, in Waco, Texas. Een tak van The Vidians, een religieuze groep dat begon in 1955... werd binnengevallen door ETF-agenten op een erf waar men zich ophield. En wat uiteindelijk uitmondde in een vuurgevecht... wat uiteindelijk resulteerde in de dood van vier regering van Gente en zes Davidian. nummer 3. En aansluitend op Machine Head Davidian draaide ik van Terra's bekend nummer Walk van het album Vogel Display of Power uit 1992. En toen Pantera voor het eerst succes had, ontdekten ze dat hun hen een beetje anders behandelden. Omdat ze, eh, omdat ze dachten dat de roem hen naar het hoofd was gestegen. Frontman Phil Anselmo legde Kerrang uit. Ik schreef dit toen Pantera voor het eerst veel aandacht kreeg. Ik kwam terug van toeren en mijn vrienden hadden het in hun hoofd gehaald om te denken dat ik als persoon veranderd was in een grote rockster. Met Walk wilde ik hen duidelijk maken die houding van hun in hun race duwen. Heel goed, Phil. Dan zijn we dan nu aanbeland bij de nummer 1 van vanavond. Eindelijk is de ontknoping daar. Wat volgens Metal Hammer de beste metalplaat is van de 90s. We hadden ze al een aantal keer voorbij horen komen. De pioniers van de nu metal. Korn, die met hun titeloze debuut het nieuwe genre op de kaart zette in 1994. En wat dat album, wat als thema's vooral kindermisbruik, drugsgebruik en pesten had... verschenen vier singles waarvan Blind de eerste was en de meest populaire van de band. Dit nummer gaat over de drugsproblemen van leadzanger Jonathan Davis, meestal amfetamine. Hoe hij zich verstrooid zou voelen als hij onder invloed was. Omdat het nummer van Korns eerste album komt, was het voor Davis makkelijk om te schrijven... omdat hij zijn hele levenservaring pas 22 jaar dus, had om uit te putten. En terwijl hij zingt over het vinden van een manier om met eh, drugs om te gaan in dit nummer... werd hij pas in 1998 nuchter. Gemotiveerd door een incident waarbij zijn zoon hem dronken zag. Bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week. Waar ik volledig in thema Halloween gerelateerde muziek ga draaien. De komende drie weken trouwens. Luisteren dus als je van Giesel houdt.